Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. VN-topman Guterres praat volgende week niet alleen met de Russische president Poetin... maar ook met de Oekraïense president Zelensky. Het was al bekend dat Guterres dinsdag in Moskou is... en nu heeft de VN bekendgemaakt dat hij daarna naar Kiev gaat. Daar is hij donderdag. Behalve met Zelensky zal hij ook spreken met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Volgens een woordvoerder wil Guterres in Moskou en Kiev bespreken wat er kan worden gedaan om op korte termijn vrede te brengen in Oekraïne. In Lunteren in Gelderland is voor de vierde keer deze maand een pluimveebedrijf getroffen door de vogelgriep. De 88.000 kippen van het bedrijf worden geruimd, net als de dieren van zeven pluimveehouders in de buurt. Nog eens 53 bedrijven worden onderzocht. Behalve in Lunteren werden de afgelopen weken ook al besmettingen ontdekt in Voorthuizen en Barneveld enkele kilometers verderop. De regio telt honderden pluimveebedrijven. De ziekte gaat al maanden rond. Sinds afgelopen najaar geldt er een ophokplicht. De politie heeft een man opgepakt in verband met de dood van een 56-jarige man uit Alkmaar. Zijn lichaam werd vorige week zondag gevonden in de duinen in de buurt van Egmond aan Zee. De vondst was volgens de politie in de buurt van een mannenontmoetingsplaats. De verdachte is 29 en komt uit Egmond. FC Volendam keert na 13 jaar terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch met 2-1... en stelde daarmee de promotie veilig. Eerder verzekerde FC Emmen zich al van terugkeer naar de eredivisie. FC Twente staat in de eredivisie in elk geval voor even naast Feyenoord op de gedeelde derde plaats. De club won op eigen veld van Sparta Rotterdam met 2-0. Feyenoord kan morgen weer uitlopen op, FC Twente als het thuis punten pakt tegen FC Utrecht. Het weer. Het wordt een vrij zonnige dag, met name in het noorden van het land.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 106.9 ZFN you know I've made a few. I took some shots and fell from time to time Baby, you were there to pull me through We've been around that block a time or two day just live it up Buy yourself a new guitar A couple melodies will get you pretty far to your body. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling. really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there?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 Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama inside jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president gaat de wereld rennen. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.